Drie uur, Mark Visser met het NOS-journaal. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is benoemd op twee nieuwe belangrijke posten. Hij is nu voorzitter van de Centrale Militaire Commissie van de regerende Communistische Partij... en ook is benoemd in het Politbureau. De posten stonden tot nu toe op naam van Kims vader, wijle Kim Jong-il. Kim werd gisteren voor de functies aangewezen op een speciale conferentie van de partij. Verder kreeg zijn vader postuum de titel eeuwige secretaris-generaal. Eergisteren werd bekend dat Noord-Korea zich klaarmaakt om een satelliet te lanceren... waarvan de VS vreest dat het dekmantel is voor een rakettest. Het regime in Pyongyang zegt dat de aanstaande lancering onderdeel uitmaakt... van de festiviteiten rond de 100ste geboortedag van Kim Il-sung, de stichter van de staat. De ultraconservatieve islamitische prediker Abu Ismail mag meedoen aan de Egyptische presidentsverkiezingen. Dat heeft een Egyptische rechtbank bepaald kiescommissie zei documenten te hebben waaruit zou blijken dat de moeder van de salafist de Amerikaanse nationaliteit heeft. In Egypte mogen presidentskandidaten geen dubbel paspoort hebben en die regel geldt ook voor hun partner en ouders. Volgens de rechtbank blijkt uit de documenten van de kiescommissie niet dat de moeder van Abu Ismail Amerikaans is. Voor het gerechtsgebouw in Cairo hadden zich duizenden aanhangers van de salafist verzameld. Ze verwelkomden de uitspraak met gejuich en gejoel. Abu Ismail is het een van de kansrijkste kandidaten voor het presidentschap. In de Eredivisie is koploper Ajax uitgelopen op de concurrentie. Amsterdammers wonnen in Heerenveen met 5-0. Thuisploeg stond bijna de hele wedstrijd met 10 maan... na een rode kaart voor Heerenveen-keeper Van de Bussen. Eerder op de speelden AZ en Twente in Alkmaar met 2-2 gelijk. PSV verloor met 2-1 bij RKC. En in Kerkrade kwam Feyenoord niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Roda. Ajax staat nu drie punten los van nummer 2 AZ. En de rest heeft vijf of meer punten achterstand. Er zijn nog vijf speelrondes te gaan in de Eredivisie. Het weer wisselend bewolkt en een kleine kans op een bui bij 4 graden. Overdag eerst zonnig, daarna weer enkele buien.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 Tot ziens, Justin Keller. Maar in 2005 kwam er ook een hele fraaie cd uit van hem. Van Spinvis, oftewel Erik Jong, kwam toen de cd uit Dagen van Gras, Dagen van Stro. En ik liet je nog eens een keer luisteren naar dat hele fraaie en dat zwevende De Zevende Nacht. Spinvis die trouwens ook naar Lowlands komt, daar zal hij eh, een optreden geven. Maar hij zal eerder te zien, bijvoorbeeld op 20 april. Dan zal hij eh, verschijnen op 013, op het podium van 013 in Tilburg. En een dag later dan is het eh, Record Store Day. Daar hebben ze kennelijk geen Nederlandse naam voor kunnen bedenken. Record Store Day. En dat houdt in ieder geval in dat een hoop artiesten een optreden zullen geven bij diverse platenzaken. Spinvis zal bijvoorbeeld om 11 uur s ochtends in Velvet en Amersfoort zijn. En smiddags dan is hij in de Randstad om drie uur bij de plaatboe van Rotterdam... en in de avonduur, begin van de avond van 7 tot 8 in Velvet, Delft. Korte optredens zijn dat die eh, ongeveer een half uur in beslag nemen. Welkom, dit wordt de tweede uur van de nacht. Ging anders hier bij de Vader op Radio 1. Waarin we zoals gebruikelijk in de tweede uur weer een aantal sterfgevallen gaan behandelen. Eh, we staan stil bij het overlijden van eh, Barney McKenna. Dat is een man die jarenlang de banjo heeft bespeeld bij de Dubliners. De vriendin van Edith Piaf. Is die ook bijzonder? Ja, is een hele bijzondere vrouw geweest. En we staan stil bij het overlijden van eh, Jim Marshall. Wiens naam je nog steeds tegen zal komen op popfestivals de komende tijd. Want hij is namelijk eh, de ontwerper geweest van de gitaarversterker. Of van een gitaarversterker, misschien wel de belangrijkste gitaarversterker... die gebruikt is door uh, rock and roll artiesten. Dit is geen eh, elektrische gitaar die hoort. Maar een akoestische gitaar. Eliana La Havas. guilty, taking my pieces of you. That night you took flight, I couldn't decide what to do. I won't let a safe bet continue to make me go blue. could go so low, would that be the right thing to do? to nummertje hoorde. Zangeres eh, Lianne La Havers, die hier in de eentje hoorde. <laughs> Zat er kennelijk zin in. En eh, zij zong No Room for Thought. Dat deed ze in de eentje op de plaat. doet ze het eh, met een man erbij. Ik ben even de naam van de man in kwestie vergeten. Maar dit zong ze in de eentje op 13 januari, jongsleden. En dat eh, gebeurde allemaal in het ochtendprogramma van Giel. 13 januari jongsleden, toen gaf ze daar acte de présence. Of dat dan eh, deftig en op zijn Frans heet. De jongen die je nu gaat horen op de gitaar... die is ook een gebruiker geweest van de Marshall-versterker. Eric Clapton, hier ten tijde van The Cream en White Room. In a white room with black curtains near the station... Black roof country, no gold pavements, tired starlings. Silver horses ran down moonbeams in your dark eye. Dawnlight smiled on you leaving my contempt. dan nog eens een keer de volledige versie zoals die staat op eh, Wheels of Fire. Je hoorde Cream met eh, Jack Bruce, Ginger Baker en natuurlijk Eric Clapton. Een superband, een heilige drie-eenheid, zo kan je dat wel eh, stellen. Want ze hebben vrije dingen gemaakt destijds, in, met name de jaren 60. Dit wat je hoorde, White Room, was in eerste instantie bestemd voor het andere album... dat aan Wheels of Fire vooraf ging. This for Early Gears, maar de producer die wees dat destijds af... en de platenmaatschappij, omdat er een ander nummer op stond... dat uh, te veel zou lijken op eh, White Room. Uiteindelijk verscheen White Room dan op dat Wheels of Fire... en het werd een, eh, een wereldhit. Je hoorde Eric Clapton op de Fendo Stratocaster. <laughs> dat is voor de intimie. En Ginger Baker, los van het feit dat hij achter een gigantisch drumstel zat, stond hij ook nog achter de pauken. En Jack Bruce speelde dan uiteindelijk de bas en zijn vocalen waren ook nog te horen. Cream uit 1968. En dit is een nieuwe zangeres. Het liedje dat heet Sense. En de dame die komt uit Zweden. Tegenwoordig woonachtig in Engeland. Amanda Meyer. I saw your picture. Vader op Radio 1... waarin eh, je popveteranen en rockveteranen hoort met eh, actueel repertoire. Maar ook hele jonge zangeresjes met eh, leuke liedjes, zoals dit bijvoorbeeld. Amanda Meyer. ze komt uit Zweden en in Engeland is dit een nieuwe single voor haar... onder de titel Sense. Ze heeft net een nieuw album uitgebracht. Of net is ook weer een paar maanden geleden. En dit Sense, wat ik je liet horen, dat is dan de nieuwste single... de derde single afkomstig van het meest recente album van Amanda Meyer uit Zweden... 18 jaar wordt ze in juni. En deze man die wordt binnenkort 68 jaar. I could try. Bobby Womack. Say I'm sorry. But that won't be quite enough. To let you know pain that I feel. And it just in the blush, blush of the moon. leeft dit wat ik je net heb laten horen. Please forgive my heart. Je hoorde Bobby Womack, waarvan ik zei dat hij binnenkort 68 wordt. Maar hij is net 68 geworden. <laughs> In maart is dat allemaal eh, al gebeurd. Heeft hij zijn verjaardag kunnen vieren, maar die verjaardag die werd lichtelijk overschaduwd... vanwege het feit dat eh, bij hem darmkanker werd geconstateerd. En daar wordt hij wel binnenkort aan geopereerd. En hopelijk loopt de operatie allemaal goed af. Want in juni dan is er een eh, cd gepland die uit moet komen. The Bravest Man in the Universe, zo zal dat album heten. En dit Please Forgive My Heart, dat zal daar ook op staan. Dat is alvast als eh, voorproefje uitgebracht. In ieder geval op internet kan je het vinden. Of de Nederland officieel is uitgebracht. Ik zou mijn god niet weten. Eh, maar het is wel op internet te vinden dat is tegenwoordig ook wel belangrijk. En zodoende kon ik het je ook laten horen. Dat Please Forgive My Heart van Bobby Womack. Geproduceerd trouwens door Damon Elbarn. En Damon Elbarn dat is de man die in het verleden de stuwende kracht was... achter het project Gorillas en de band Blur. En in een interview met The Guardian heeft eh, Damon Elbarn verklaard... dat daar waar het gaat om Blur en de Gorillas, dat dat eh, verleden verleden is. dat is geschiedenis... Hij gaat zich concentreren op andere dingen. En daar kunnen we binnenkort al getuigen van zijn. Want uh, 7 mei komt er een album uit onder de titel Dr. D van uh, Damon Albarn. Dr. D is een opera. <laughs> Nou, en bij een opera dan denk je aan eh, grote decors, grote orkesten, diva's, eh, koren. Maar het liedje wat ik je nu laat horen uit die opera Dr. D het klinkt toch wel heel licht. Maar wel mooi. The Marvelous Dream, Damon Albarn. Hurricane, spit and tornado Growl over London today Brought some godfire To the stage beam unto of Jerusalem. The Spirit, He comes upon a mighty way. Felt some God fire in its way. I called to the dance, now the party began. Alcohol, holiday, I'm a drug and bass drum. Levitating, you've jumped around the May Queen. A time for revival, or maybe just a marvelous dream. When the moon rises high, come call me. The end of the cycle's come again. I am helpless in a awake in the mad and next morning empty a belly and courting my time on earth I am helpless advocate I called to the dance now the party begun. Alcohol, holiday, I'm a drug and bass drum. Oh, can the moon is pale each side. Go swap your bed. The looters of your heart will prove that you are not quite dead. eenvoudig qua productie, maar wel weer gekunsteld. Daar wat gaat om een compositie. Mag je verwachten van Damon Elborn met dit liedje The Marvelous Dream uit een eh, opera die op 7 mei uitkomt. Althans, de muziek die komt op 7 mei op een cd uit Dr. D, de titel van eh, die opera. Ja, wat ik al zei bij opera's, eh, moet ik denken, misschien zie je dat ook wel eens af en toe als je aan het zippen bent. Of misschien wel uitgebreid voor gaat zitten. op Brava TV, daar heb je registraties van opera's en dergelijke. Nou, dit zal in ieder geval een heel ander soort opera worden. Dit Dr. die met uh, Damon Elbarn in de hoofdrol. Die nog trouwens één keer eh, zal optreden met eh, de groep Blur. En dat zal dan plaatsvinden in het Londense Hyde Park... bij de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen. Sommige artiesten die hebben zelfs ruim 30 jaar na hun dood... nog steeds het eeuwige leven zo'n artiest is bijvoorbeeld Bob Marley. Binnenkort gaat er een film van hem in première. En het wordt een soort documentaire. Bob Marley, er is hij met Waiting in Vain. Inderdaad, er komt een eh, film over Bob Marley. Geen uh, biopic waarin zijn leven wordt nagebootst, maar een, eh, een documentaire met daarin optredens, opnamen van optredens die nog nimmer vertoond zijn. En getuigenissen van onder andere Rita en Ziggy en meerdere familieleden en kennissen. De film Marley zal voorlopig nog niet in Nederland te zien zijn. Hij gaat volgend weekend in roulatie in het Verenigd Koninkrijk. De film Marley dus, met in de hoofdrol eh, natuurlijk de legende Bob Marley. En dat brengt ons bij de sterfgevallen van de afgelopen week. Daar was eh, vorige week het plotselinge overlijden van eh, Barney McKenna. Barney McKenna, de banjo-speler, die hoort bij de Dubliners. Last night as I lay dreaming of pleasant days gone by, me mind been bent on rambling to Ireland I did fly. I stepped on board. 23rd of June, the day before the fair, when Ireland's sons and daughters and friends assemble. Expanse Hill. I went to see me neighbors to see what they might say. The old ones were all dead and gone, the young ones turning grey. But I met the tailor Quigley, he's as bold as ever. when I lived in Spansel Hill. white as any lily, gentle as a dove, and she threw her arms around me, saying, Johnny, I love you still. As she's now the farmer's daughter and the pride of Spansel Hill. I dreamt kissed her as in the days of yore. Ah, Johnny, you're only joking as many as the time before. Then the cock he crew in the morning, he crew both loud and shrill. De Dubliners nou die vooral bekend zijn geworden met hun eh, Seven Drunken Nights in de jaren 60. In 1962 toen kwam het gezelschap bij elkaar en naar aanleiding van dat feit 62, in 1962 betekent dat dus dat ze 50 jaar bestaan. En in het kader daarvan zijn ze op dit moment bezig met een eh, uitgebreide Europese tournee. En in oktober, begin oktober, zullen ze ook in Nederland een viertal concerten geven. Maar ja, goed, dat eh, feestelijke uh, reunie... Uh, samen zijn, dat is dan overschaduwd door het overlijden van Barney McKenna... de banjo-speler van de dubbele Vorige week donderdag is hij eh, plotseling overleden. Op een, ja, wat je toch wel kan zeggen, mooie eh, manier. Hij was samen met eh, een vriend van hem thee aan het drinken. En op een gegeven moment zakte zijn hoofd en het was over. Barney McKenna en ja, dat, waar, hoe, hoe gaat het dan verder met die dubbele Nou, dus, eh, de Dubliners dat is een soort eh, instituut, net als eh, de Wiener Zenger en het Concertgebouworkest. Het Concertgebouworkest dat bestaat ook al meer dan 100 jaar. 1888 is dat opgericht. maar ik denk niet dat de muzikanten van toen <laughs> nog steeds deel uitmaken van het orkest zoals dat nu opereert dat kan dus niet. Dat ook niet met die Wiener knapen. De knaapjes die er nu in zitten, dat zijn niet die knaapjes van 100 jaar geleden. Nee, er was, uh, het is steeds een wisselende bezetting. En zo is dat ook met de Dubliners, heeft men op een gegeven moment besloten. Eh, Ronnie Drew, die een paar jaar geleden overleden is, is inmiddels uh, vervangen, de, de zanger. En eh, met Barney McKenna zal hetzelfde gebeuren. En we mogen dan ook aannemen dat de geplande optredens in oktober in Nederland door zullen gaan. Wat je dus hoorde nu van de Dubliners, dat was een liedje dat heette Spencil Hill. Dan komen we bij Danielle Bonnel. Dat was ooit de beste vriendin van Edith Piaf. Ze is lange tijd de secretaresse en de vertrouwenspersoon van de chansonnière geweest. En is 92 eh, jaar geworden. Vorige week eh, overleden en in de film La Mom, die in 2007 eh, verscheen in de bioscopen... daar wordt Danielle Bonnel vertolkt door Elisabeth Comelin... En misschien weet je nog wel, de rol van Edith Joff in die film vertolkt door uh, Marion Cotillard... die, en dat is heel uitzonderlijk, een Oscar kreeg voor beste actrice. Uitzonderlijk omdat dat zelden wordt gegeven aan een eh, actrice van buitenlandse kom komaf. Net zo goed als dat eh, dit jaar ook heel bijzonder was... dat de rol voor beste acteur ging naar een eh, Fransman... die de hoofdrol speelde in de film eh, The Artist. De naam van de, de, de goede man ben ik eventjes vergeten. Maar goed, dat zijn af en toe van die bijzondere dingen die kunnen gebeuren. Um, nog even terug naar die Daniel Bonel. Die werd op een gegeven moment verliefd op een van de muzikanten... die hoorde bij de begeleidings uh, eh, band, om het maar zo te zeggen, van eh, Edith Piaf. En ja, en zo ontstond dan ook op een gegeven moment de band met eh, Edith Piaf. Daniel die verliefd was op de accordeonist, maar ook een, het heel goed kon vinden met Edith Piaf... en zodoende een vertrouwenspersoon werd. L'accordionist van Edith Piaf uit 1956. La fille de joie est belle, au coin de la rue là-bas. Elle a une clientèle qui lui remplit son bas. Quand son boulot s'achève, elle s'en va à son tour, chercher un peu de rêve dans un bal du faubourg. Son homme est un artiste, c'est un drôle de petit gars, un accordéoniste qui sait jouer la java. mais elle ne la danse pas, elle ne regarde même pas la piste. Et ses yeux amoureux suivent le jeune et les doigts séquennants de l'artiste. Ça lui rentre dans la peau par le bas, par le haut. Elle a envie de chanter sa physique. Tout son être étendu, son soufflet suspendu, c'est une vraie étendue de la musique. La fille de joie est triste au coin de la rue là-bas. Son accordéoniste, il est parti soldat. Quand il reviendra de la guerre, ils prendront une maison. Elle sera la caissière et lui sera le patron. Que la vie sera belle, ils seront de vrais pachas. Et tous les soirs pour elle, il jouera la la java qu'elle fredonne tout bas. Elle revoit son accord accordéoniste et ses yeux amoureux suivent le jeune nerveux et les doigts secs et de l'artiste. Ça lui homme dans la peau par le bas, par le haut. Elle a envie de pleurer cette physique. son être étendu, son soufflet suspendu, c'est une œuvre tordue de la musique. fille de joie est seule au coin de la rue là-bas. Les filles qui font la gueule, les hommes n'en veulent pas. Et tant pis si elle crève, son homme ne reviendra plus. Adieu tous les beaux rêves, sa vie elle est foutue. Pourtant ses jambes tristes l'emmènent au boui-boui, où il y a un autre artiste qui joue toute la nuit. Elle écoute la java, elle entend la java, elle a fermé les yeux, les doigts secs et nerveux. son de la musique. Hmm, is dat. Je hoort nog eens een keer uh, eh, L'Accordionist van Edith Piaf. Opgenomen 25 mei 1956 in Parijs. Sommige dingen veranderen nooit. Een paar jaar geleden was ik eh, op een popfestival. En ik zat te kijken naar eh, het podium. Ik denk van, eh, het ziet er nog hetzelfde uit als 50 jaar geleden. Wat zag ik op de bühne? Vier jongens, drie gitaren, een drumstel... en op de achtergrond Marshall-versterkers. Ja, en de, de uitvinder van die Marshall-versterker, Jim Marshall... die is eh, afgelopen eh, week overleden. Hij is 88 eh, jaar geworden. Is uiteindelijk aan kanker overleden. Maar hij is wel de uitvinder geweest van de legendarische Marshall-versterker. En dat heeft hem dan de bijnaam opgeleden... The Father of Loud... Afnemers van hem waren onder andere Eric Clapton. Zijn naam viel al eerder toen we die plaat van Cream draaide White Room. Jimi Hendrix was ook een gebruiker van de Marshall-versterker. En Pete Townsend van de hoe. 1966. De stem van Roger Daltrey en het gitaarspel van Pete Townsend. De gitaar aangesloten op een Marshall-versterker. De Marshall-versterker uitgevonden door Jim Marshall... die afgelopen week op 88 jarige leeftijd overleed. En ben je komende zomer op een popfestival... geheet dat je hem tegenkomt op de bühne. Zo'n Marshall-versterker. Let maar op. Dit is nieuw, ook van oud-gediende onderhand. De nieuwe zinger van de Golden Earring. You on. golden earring, still got the keys to my first Cadillac. Ja, ik kan me zo'n reclamespotje ooit herinneren met Barry Hay. Het was de nieuwe single die je kon horen van The golden earring. En dit wordt Marlon Rudet. Tot aan het nieuws met Mark Visser. Een eigen opname van Giel. New Age singt die. If love was a word, I don't understand. The simplest sound for letters. Whatever it was, I'm over it now. With every day, it gets better. It gets better. While you loving the pain, loving the pain? And with every day, every day I tried to move on, whatever it was, whatever it was there's nothing now. You changed new age. I'm walking away from everything I had. So I need a room with new colors there was a time when I didn't mind living the life of others. So are you loving the pain, loving the pain? And with every day, every day I try to move on. understand the simplest sound of four letters. Whatever it was, babe, I'm over it now. With every day, it gets better, better, better. It gets better, better, better. Are you loving the pain, loving the pain? And with every day, change and new ways. He loving the pain, he loving the pain. Yeah, with every day, every day I try to move on. Whatever it was, whatever it was, there's nothing now. You changed, new age, yeah, yeah.